8 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Ook jongens moeten standaard worden ingeënt tegen het HPV-virus. Dat zegt de Gezondheidsraad in een advies aan de minister. Nu worden alleen meisjes ertegen ingeënt. Het virus veroorzaakt onder meer baarmoederhalskanker... maar ook jongens kunnen er kanker van krijgen. De Gezondheidsraad vindt verder dat de leeftijd waarop wordt gevaccineerd... omlaag moet, van 13 naar 9 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft officieel bekendgemaakt... dat hij volgend jaar herkiesbaar is... Dat deed hij voor duizenden aanhangers op een bijeenkomst in Florida. Dat Trump voor een tweede termijn gaat is geen verrassing. Hij zei dat kort na zijn beëdiging in 2017 al. In een toespraak van ruim een uur herhaalde Trump zijn standpunten... over onder meer de muur op de grens met Mexico en het rusland Het publiek mocht stemmen over de nieuwe campagneslogan. Dat werd Keep America Great. Het internationale team dat onderzoek doet naar de ramp met MH17, het JIT, komt vandaag met nieuwe informatie. De verwachting is dat namen worden genoemd van verdachten van het neerhalen van het toestel in 2014. Nabestaanden worden vanochtend als eerste bijgepraat over het onderzoek. Aan het begin van de middag volgt er een persconferentie. In Amsterdam-West is vannacht een plofkraak geweest op een geldautomaat. Door de explosie is de gevel van het pand er deels uitgeblazen... en bij woningen in de straat zijn ramen gesneuveld. Het is niet duidelijk of er geld is buitgemaakt. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. Oud-UEFA-voorzitter Michel Platini is weer vrij. De Fransman werd gisteren aangehouden vanwege een politieonderzoek naar corruptie... bij de toewijzing van het WK in Qatar. Na bijna 15 uur verliet Platini vannacht het politiebureau bij Parijs... waar hij was verhoord. Het weer af en toe zon bij 24 tot 30 graden... maar vooral in de middag stevige buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten. De meeste buien vallen in het oosten van het land. Ook morgen nog wat buien en dan minder warm. 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 Den Oever richting Zaandam 20 minuten vertraging tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord. De nasleep van een ongeluk. Een kapotte vrachtauto op de A9 Alkmaar richting Diemen bij Holendrecht. 20 minuten vertraging daardoor vanaf Battenverdorp.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 shaking my hands like a dynamite. Tell all your worries, toss your flies. To be tame is a pain when you realize uh, you gotta move. You gotta move.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 ZFM Zandvoort. Zandvoort. 走。 time I look around. Every time I look around. that stuff, that funk, that sweet, that funk is stuff. Give it to me that stuff, that funk, that sweet, that funk is stuff. Give it to me, give it to me, give it to me, give it to me, give me the funk, that's sweet.